Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een bestelbusje is vannacht meerdere keren ingereden op politieauto's. En agenten hebben daarbij geschoten op het busje van het glazenwassersbedrijf. Op foto's zijn kogelgaten te zien in de voorruit en de motorkap. De bestuurder was er na een melding van mishandeling vandoor gegaan. Tijdens zijn vlucht in Zuid-Holland ramde hij meerdere politieauto's. Een agent is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In Sassenheim ging de verdachte er lopend vandoor. Hij is nog niet gepakt. Een opvallend verhaal van het tv-programma Zembla. Bij het evacueren van tolken uit Afghanistan afgelopen zomer... zette het ministerie van Buitenlandse Zaken werkstudenten in. Dat groepje studenten deed naast hun studie mee aan een speciaal programma van Defensie... en moesten ineens aan de bak. Op een gegeven moment kreeg ik een appje en toen... Eh, eh, bleek dat ik de Taliban op de app had. Waar was de rest van, eh, van het crisisteam? wij waren het crisisteam op die afdeling. Een van de studenten dacht dat ze een simpel klusje moest doen, zoals broodjes smeren. Maar in werkelijkheid moesten tolken al append en bellend naar het vliegveld begeleiden. In de Zembla-uitzending van vanavond vertellen studenten ook dat ze bijna niet werden begeleid door ambtenaren van buitenlandse zaken. Jij merkt vast ook dat je salaris er gauw doorheen vliegt. We hebben te maken met de hoogste inflatie in 46 jaar tijd. Veel dingen worden duurder. Mijn economiecollega Nick Wouters somt de duurste spullen voor je op. Ik noem een aantal producten die meer dan 10% in prijs zijn gestegen. Groenten bijvoorbeeld, koffie, thee en cacao, eh, bier. Maar wat natuurlijk het allermeest gestegen is, is die energie. Elektriciteit is echt een stuk duurder. En helaas, het einde van de inflatie is nog niet in zicht. In de tien populairste make-up en verzorgingsproducten zitten microplastics, blijkt uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation die duizenden producten bekeek. Plastic kan in ons lichaam worden opgenomen. Of dat ongezond is, is nog niet duidelijk. De minuscule stukjes plastic worden gebruikt om je shampoo en je dagcreme beter smeerbaar te maken. Het weer vanochtend even droog, maar vanmiddag weer veel wind en regen. Soms met onweer en hagel. Het wordt een gaat op 10. Vanaf zondag wordt het mooier weer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is de drukste ochtendspits van het jaar. Dat zien we onder andere terug op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Tussen Maarsen en Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging over 13 kilometer. Dan hebben we ook nog de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velsen. 14 kilometer daar met 20 minuten oponthoud. De A10, de ring van Amsterdam, vanaf knooppunt Watergausmeer richting knooppunt de Nieuwe tussen Volendam en Amsterdam Hemhavens. 10 minuten vertraging daar zo. Dan de A27, Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knoop en Lunetten. 13 kilometer file zorgt voor 25 minuten aan extra reistijd. En tot slot nog de N247 vanuit Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 6 kilometer langzaam rijdend verkeer.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 Se kata kata no the finish. Make you try to enjoy. Problem in the finish. So make you try to enjoy. we dance like Luala, yeah, uh-huh. Luala. Make we dance like Luala, yeah, Luala. Make we dance like Luala, yeah, Luala. Make we dance like Luala. knocking myself. I just want to live my life, if I'm judging. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far, my money they double. As my money they pile up, oh, they make me happy, oh, happy. Oh. As my money they pile up, oh, they sweet my butt, oh, oh. not the finish. We could try to enjoy. Bahala not the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata ururu not the finish. Eh. We oh. could try to enjoy. Problem not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. what oh. I sun Stuck inside sun do rate the morning sun?